Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Israël heeft kritiek op een nieuwe Poolse wet... die de aanduiding Poolse vernietigingskampen... voor concentratiekampen van de nazi's strafbaar stelt. Volgens Polen suggereert de term ten onrechte... dat het land mede verantwoordelijk was voor de jodenvervolging... terwijl de kampen gebouwd werden door nazi-Duitsland. Wie de kampen Pools noemt riskeert een boete... of een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Israël zegt dat de wet de historische werkelijkheid geweld aandoet... Volgens premier Netanyahu staat vast dat de nazi's in de kampen steun kregen, ook van Polen. De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor de kei die op de weg werd gelegd met een zwaar ongeluk tot gevolg. Door de kei klapte in Schijndel in juni een zwangere vrouw van 32 tegen een boom. Ze liep een dwarslesie op. Of ze ooit weer kan lopen is onzeker. Maar Haar kind maakt het goed. De derde verdachte is een jongen van 17. Vanochtend werd al een man van 19 aangehouden en gisteren eveneens een jongen van 17. Volkswagen heeft zijn excuses aangeboden voor dierproeven waarbij 10 apen vier uur lang uitlaatgassen moesten inademen in 2014. De autobouwer wilde aantonen dat moderne dieselmotoren veel minder vervuilend zijn dan oudere modellen. De testmethode was fout, zegt Volkswagen nu. Het onderzoek werd uitgevoerd met een auto van Volkswagen maar werd gefinancierd door een organisatie waar meer autobouwers bij zijn aangesloten. Ook BMW en Daimler-Benz, het bedrijf achter Mercedes. De apen zouden geen blijvende schade hebben opgelopen. In de eredivisie is de wedstrijd tussen FC Groningen en Heracles geëindigd in een gelijkspel. In Groningen werd het 3-3. De thuisclub stond na de eerste helft nog met 3-1 voor. Maar de ploeg uit Almelo kwam ruim 10 minuten voor tijd langs zij. Er zijn vanavond nog drie wedstrijden in de eredivisie. Twente speelt tegen PSV, PEC Zwolle tegen Vitesse en NAC tegen VVV. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen.